Kees Rood met het NOS-journaal. VVD, CDA en PVV zijn dichtbij een akkoord over miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het katshuis in een beslissende fase zitten. Maar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal een definitief akkoord nog zeker een week op zich laten wachten. Premier Rutte heeft vanmiddag overlegd met SGP-leider Van der Staaij. Die kan een belangrijke rol spelen om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Als de partijen een principeakkoord bereiken worden de teksten eerst voorgelegd aan het Centraal Planbureau. De internationale gezant voor Syrië, Kofi Annan, noemt het bemoedigend dat het staakt het vuren in Syrië redelijk wordt nageleefd. Op enkele incidenten na was er vandaag geen geweld in Syrië. Annan roept de Veiligheidsraad op om Syrië onder druk te zetten om alle zware wapens uit de steden weg te halen. Klanten van Vodafone kunnen van 2 tot en met 5 mei de hele dag gratis bellen en sms'en binnen Nederland. Dat geldt voor prepaid klanten en abonnees. Vodafone hoopt zo de pijn te verzachten van de problemen die klanten onlangs hadden door een brand in Rotterdam. Daardoor was bellen en internetten via Vodafone dagenlang zeer moeizaam of zelfs onmogelijk. Er is een politieke oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hedwiegepolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker. Die wil een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moest blijven. Oud-minister Bos vindt dat de commissie De Wit onvoldoende heeft onderbouwd waar hij en andere betrokkenen bij de aanpak van de financiële crisis grote fouten hebben gemaakt. Dat zegt hij in een gesprek met de NOS. Bos heeft volgens de commissie de Kamer laat en onvolledig geïnformeerd. Maar volgens Bos wilde de Kamer niet vertrouwelijk geïnformeerd worden en daardoor was het onmogelijk om informatie te delen. Het weer, vooral in het binnenland buien, met lokaal kans op onweer en hagel. Van, vannacht temperaturen dicht bij het vriespunt en morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat bijna 300 kilometer file in totaal. Files van 5 kilometer langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Afrit Bunschoten 15 kilometer. De A2 Utrecht en Bos voor Afrit Geldermalsen 5. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, is ook een ongeluk gebeurd. Bij Geuzenveld is de rechte rijstrook dicht. Op de A10 Zuid staat richting Amersfoort voor de rij 7 kilometer file. De A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 13. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 7. Op de A15 Europoort Gorkum voor Ridderkerk 5 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Verderop richting Gorkum staat voor Sliedrecht 6 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht 8. A16 Rotterdam-Breda voor Knoop Ridderkerk 6. Op de A27 Gorkum richting Almere voor Beeldhoven 9. De A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 7. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Leusden 7 kilometer.